Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de verdachte in de zaak van Peter R. de Vries. De vermoedelijke schutter Delano G. zou Peter R. hebben neergeschoten voor 150.000 euro. Dat meldt de Telegraaf, die met familieleden van G. heeft gesproken. Ze schamen zich voor hem en hopen dat mensen die meer info hebben naar de politie stappen. De Vries werd vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam neergeschoten en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geen dure vakanties, niet uit eten of naar een pretpark. Door corona is de spaarrekening van Nederlanders flink gespekt. We konden door de lockdown maar weinig uitgeven. Ook hebben veel mensen wat extra geld opzij gezet om wat achter de hand te houden... mochten ze hun baan kwijtraken door de crisis. Israëliërs kunnen binnenkort misschien nog een keer naar het buurthuis, Gimzaal of prikhal... voor een extra shot met Pfizer wordt gekeken of ze een derde coronaprik kunnen krijgen. In Israël stijgt het aantal besmettingen, vooral door de Delta-variant. Een extra inenting zou voor meer antistoffen zorgen. Een groot feest in Italië. Een flinke kater in Engeland. De Italianen wonnen gisteren de EK-finale na penalties. Oh my goodness. Especially yeah, in England. Eh, there is no word. It's been amazing. Amazing. Yeah, amazing. So we needed this. We deserved it. And we did it. Onze eigen correspondent Tim de Wit zat gisteren in het stadion in Londen. Ja, Tim, hoe is het met de Engelse kater? ja, ik ben benieuwd hoe mensen vandaag op hun werk eh, zullen zitten. Eh, het, het fijne voor veel kinderen is wel... Eh, iedereen mocht de finale kijken, zo had de regering bedacht. Dus de scholen beginnen allemaal twee uur later. Die beginnen allemaal twee uur later, wat zeg ik, drie uur later... dan correspondent Tim de Wit, die <laughs> gewoon weer op de radio zit. Maar dat is dus wel iets waar, wat ze ervoor terugkrijgen. Maar nee, ja, het land is echt even in rouw vandaag, zeker. Het weer, mix van zon en wolken. Vanmiddag steeds meer bewolking. Vooral in het zuiden wat onweersbuien. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wegwerkzaamheden zorgen voor veel vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Er staat een file van 10 kilometer tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein.